Eerst een Klomp met het NOS-journaal. Oekraïne en Rusland hebben na maanden onderhandelen een gasdeal gesloten. Volgens de eurocommissaris van Energie koopt Oekraïne volgende maand 2 miljard kubieke meter gas van het Russische bedrijf Gazprom, waarmee het land de winter door moet komen. Oekraïne probeert al jaren minder afhankelijk te worden van de gasimport uit Rusland. De politieke relatie tussen de twee landen is slecht. De Russen hebben de gastoevoer de afgelopen jaren verschillende keren stilgelegd. Om Rusland te omzeilen voerde Oekraïne de laatste jaren onder meer gas in uit Slowakije en Hongarije. De Amerikaanse president Barack Obama en de Chinese president Xi Jinping zijn het eens geworden over nieuwe stappen om internetcriminaliteit aan te pakken. Dat hebben ze bekendgemaakt op een gezamenlijke persconferentie op het Witte Huis. Op dezelfde persconferentie maakte Obama overigens nog eens duidelijk dat de cybercriminaliteit vanuit China tegen Amerikanen en Amerikaanse bedrijven moet stoppen. Volgens Obama is de overeenkomst een vooruitgang, maar hij voegde eraan toe dat hij China op dit gebied in de gaten houdt en het land zo nodig sancties oplegt. De vader van het meisje van acht in Hogeveen dat overleed toen ze van de negende verdieping van een flat viel... wil vervolging afdwingen van de moeder. Ook gaat hij jeugdzorg aansprakelijk stellen voor haar dood. Dat heeft zijn advocaat tegen RTV Drenthe gezegd. Het Openbaar Ministerie maakte gisteren bekend dat de moeder niet wordt vervolgd. Volkswagen laat in de VS niet langer de reclamespotjes uitzenden... waarin de clean diesel auto's worden gepromoot. De autofabrikant heeft besloten voorlopig met de commercials te stoppen vanwege het schandaal met de emissietests. In de VS maakte Volkswagen veel reclame voor personenauto's op diesel, juist door te onderstrepen hoe schoon ze waren.